uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Minister Grapperhaus heeft geen druk uitgeoefend op PVV-leider Wilders... om de cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed af te blazen. En heeft hem dat ook niet geadviseerd. De minister van Justitie en Veiligheid zegt verder... dat een parlementariër dit soort initiatieven moet kunnen nemen... en zijn mening moet kunnen geven, ook al is die heel scherp. Het idee van een cartoonwedstrijd leidde tot felle reacties, met name in Pakistan. Onder druk van doodstrijgementen heeft Wilders gisteravond de wedstrijd afgelast. Voorzitter Juncker van de Europese Commissie zegt dat er een einde moet komen aan het terugzetten van de klok aan het eind van de zomer. In een interview zegt hij dat de Europese Commissie daarover vandaag nog een besluit neemt. Woensdag bleek uit een Europese enquête dat een overgroot deel van de deelnemers af wil van de wintertijd. Handhaving van de zomertijd betekent dat het eind december pas tegen tienen licht wordt. Parlement en uiteindelijk de EU-lidstaten hebben het laatste woord in de kwestie. De FNV zegt dat er geen pensioenakkoord komt als het kabinet met Prinsjesdag niet met extra geld over de brug komt. Gisteravond bereikten de coalitiepartijen een akkoord over de begroting, maar de vakbond heeft weinig vertrouwen dat hij goed nieuws bevat over de pensioenen. Bij een explosie in Diemen zijn vannacht een aantal ramen gesneuveld. Niemand raakte gewond en er is ook niemand opgepakt. Op de galerij van een flat ging een explosief af... maar het is nog onduidelijk wat voor soort explosief dat was. Mogelijk gaat het om een handgranaat. Ooggetuigen zeggen tegen de lokale zender AT5 dat er in de buurt granaatscherven zijn gevonden. Het weer geregeld zon, ook wolkenvelden en in het noorden lokaal een enkele bui. Vanmiddag wordt het 18 tot 21 graden.